Ewald de Jong met het NOS-journaal. André van Duin heeft de Edison Oeuvreprijs 2012 gekregen. Hij wordt geëerd voor zijn enorme oeuvre en zijn buitengewone verdiensten voor de Nederlandse muziek. De jury noemt Van Duin Nederlands grootste volksartiest in de ware zin van het woord. Hij spreekt elke bevolkingsgroep aan, van links tot rechts en van hoog tot laag zijn er liefhebbers van zijn werk te vinden. André van Duin groeide uit van gekke bekkentrekkende bandparodist tot zanger en humorist die toegankelijkheid koppelt aan raffinement, zo schrijft de jury. Van Duin kreeg de Edison Oeuvreprijs in het Lamar Theater in Amsterdam uit handen van juryvoorzitter Leo Blokhuis. Het Syrische leger heeft opnieuw de stad Homs onder vuur genomen en aanvallen uitgevoerd in verschillende dorpen. Daarbij zouden mogelijk meer dan 50 mensen om het leven zijn gekomen. Twee uur lang werd Homs door arterievuur beschoten. De stad wordt gezien als bolwerk van de rebellen. En meer in het noorden van Syrië voerde het leger aanvallen uit in dorpen in de provincie Idlib. Het OM gaat in beroep tegen het besluit om de boete van een orthodoxe jood kwijt te schelden. De man uit Rijswijk kreeg vorig jaar een boete van 150 euro, omdat hij zijn ID-kaart niet bij zich had. Hij ging in beroep omdat hij van zijn geloof tijdens de Sabbat niets bij zich mag dragen. De kantonrechter in Den Haag stelde hem in het gelijk. Die vond dat de godsdienstige plicht in dit geval zwaarder weegt dan de wet. Het OM is het niet eens met die uitspraak en gaat in hoger beroep. Bijna een kwart van de afgestudeerden van de opleiding journalistiek aan de Hogeschool Windesheim had geen diploma mogen krijgen. Het onderzoek blijkt dat sinds 2009 23% van de onderzoeksverslagen van afgestudeerden beneden de maat was. Alle afgegeven diploma's blijven geldig. Iedereen die sinds 2009 is afgestudeerd krijgt ter compensatie een masterclass aangeboden. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. De temperatuur daalt naar 0 graden in het zuidoosten en 4 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en vooral middags een stevige zuidwestenwind. Het wordt 9 tot 10 graden. Dit was het en op. Dit is René Passet van de AMB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat bij Zoeterwoude Rijndijk 3 kilometer. En op de ringweg van Amsterdam ook twee files.